Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Voorzitter Koonstam van de regionale toetsingscommissies voor euthanasie... spreekt in NRC Handelsblad tegen dat de euthanasiewet is ontspoord. Hij zegt dat euthanasie alleen wordt toegepast... bij mensen die een expliciete wilsverklaring hebben ingevuld. Koonstam verweert zich daarmee tegen kritiek van psychiater Boudewijn Chabot... die zei dat artsen van de levenseindekliniek hun patiënten vaak niet goed kennen... en daardoor te snel besluiten tot euthanasie. Mensen komen bij de Levenszijnde kliniek terecht als hun eigen arts hun euthanasieverzoek afwijst. Koonstam is het wel met Chabot eens dat er discussie moet komen over euthanasie op dementerende of psychiatrische patiënten. Maar in de praktijk is volgens hem geen sprake van onzorgvuldigheid of een glijdende schaal. Laagopgeleiden gaan ruim een jaar later met pensioen dan hoger opgeleiden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Werknemers met mbo, vmbo of alleen de basisschool gaan gemiddeld op hun 65ste met pensioen. Mensen die hbo of universiteit hebben gedaan stoppen gemiddeld al een paar maanden voor hun 64ste verjaardag. Volgens de onderzoekers komt dat verschil vooral door de afschaffing van de VUT en het prepensioen en de verhoging van de AOW-leeftijd. De onderzoekers verwachten dat het gat de komende jaren alleen maar groter wordt. De bestuurder van het Londense stadsdeel Kensington en Chelsea stapt op na de brand in de torenflat. Hij heeft op verzoek van de regering ontslag genomen. Bij de brand in de torenflat vielen zeker 79 doden. De bewoners van de toren hebben veel kritiek geuit op de lokale en nationale regering. Ze verwijten de Britse regering en de lokale raad nalatigheid. Gisteren demonstreerden een paar honderd mensen tegen de regering van premier May. Het weer, wordt op veel plaatsen tropisch warm met maxima van 30 graden. In het zuidoosten stijgt de temperatuur mogelijk naar 35 graden. De komende uren zijn er in het noorden meer wolken, kans op een bui. Verder schijnt de zon geregeld, hier en daar kans op onweer. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk eh, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen eh, Blarikum en Eembrugge 2 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht op de N201 uit Hoorn-Hilversum bij Kortehoef 2 kilometer file. n 227 wijk bij Duurstede richting Amersfoort tussen Zeist en de A28 2 kilometer. Op de N228 de Meren Gouda tussen Oudewater en Gouda 3 kilometer file. En de N402 Maarseloenen is door politieonderzoek nog steeds dicht tussen Nieuwers sluis en Oud-Loosdrecht in beide richtingen.